sloeg twee jaar geleden een opslag van 263 kilometer. Praat of 25 met geregeld zon. De buienkans is dan klein. Dit was het... Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat een file op de N3, Dordrecht richting Papendrecht.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 De groep werd op 20 kilometer van Donetsk tegengehouden door separatisten. Die zeiden dat er verderop werd gevochten. Gisteren waren er nog nieuwe afspraken gemaakt met de strijdende partijen... om de onderzoekers door te laten naar de plek waar de Boeing van Malaysia Airlines is neergestort. Stemvies worden verboden als het aan de kiesraad ligt. Een stemvie is een foto waarop een kiezer in het stemhokje laat zien wat hij heeft gestemd. Volgens de kiesraad zijn stemvies een schending van het stemgeheim. Afpersers kunnen op die manier zien wat een kiezer heeft gestemd. De kiesraad vindt selfies zonder stembiljet wel toelaatbaar. Na de gemeenteraadsverkiezing ontstond ophef over stemvies. Minister Plasterk wees er toen op dat zulke foto's wel zijn toegestaan. Van de rechter hoefde hij die uitspraak niet te rectificeren. Israël heeft vannacht opnieuw doelen gebombardeerd in de Gazastrook. Ook een VN-school in Noord-Gaza werd geraakt. Volgens de VN kwamen zeker 16 mensen om het leven. In de school zaten 3000 Palestijnse vluchtelingen. De VN heeft al een paar keer Hamas-raketten gevonden in schoolgebouwen. Gisteravond laat waren er ook weer raketaanvallen vanuit de Gazastrook. Onder meer in de regio van Tel Aviv ging het luchtalarm af... en werden raketten onderschept door het Israëlische luchtafweersysteem. PostNL begint een proef met pakketbezorging op zondag. Vanaf 30 augustus bezorgt het bedrijf drie maanden lang iedere dag van de week. De proef gaat van start op aandringen van webwinkel Coolblue. Die merkte dat klanten op zaterdag vaak niets bestellen omdat ze dan te lang op hun pakketje moeten wachten. PostNL is straks het eerste postbedrijf op het Europese vasteland dat zeven dagen per week bezorgt. Het weer geregeld zon, maar vanuit het westen meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt maximaal 23 graden. Vanavond wordt het overal weer droog. Morgen en vrijdag meer zon en dan wordt het